Ze won in de finale van de Russische Ilyushenka. De wedstrijd op Cypress Mountain speelde zich af in de regen en mist. Het was een kwestie van overeind blijven en het droog houden, zei Sauerbrei na afloop. Het is de eerste keer dat een Nederlander op de Winterspelen een medaille wint op een sneeuwnummer. En het is de honderdste gouden medaille voor Nederland in de geschiedenis van de Olympische Spelen de Spelen in Vancouver zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld op de achtervolging. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Mark Tuitert verloren in de halve finale van de Amerikanen Chad Hedrick, Jonathan Cuck en Brian Hansen. Ze waren bijna viertiende langzamer. Sven Kramer sprak van totale miscommunicatie in de ploeg. Morgen schaatsen de mannen tegen Canada om het brons. Nederlandse vrouwenachtervolgingsploeg werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Irene Wust, Diana Valkenburg en Renate Groenewold redden het niet tegen de Duitse vrouwen. Het gevaar van een olieramp in Italië lijkt geweken. Volgens de autoriteiten is de olievlek in de rivier de Po onder controle. Zeker 90% van de olie zou zijn opgevangen door de barrières die in de rivier zijn gelegd. Afgelopen dinsdag stroomde bij een raffinaderij meer dan 1 miljoen liter olie in het water. Waarschijnlijk door sabotage. Er dreigt een milieuramp als de olie de Adriatische Zee zou bereiken. Maar volgens de Italiaanse autoriteiten is die kans nu minimaal. Het water van de Po zou zelfs weer drinkbaar zijn. Milieuorganisaties trekken dat in twijfel. Sportvoetbal in de eredivisie is vanavond één voetbalwedstrijd gespeeld. ADO Den Haag verloor thuis met 2-1 van Roda JC. Het weer, in het noorden wat regen, in de rest van het land blijft het droog. minimaal rond 4 graden. Overdag in het hele land lichte regen, het wordt een graad of 8.